Ek met het NOS-journaal. Iran vindt dat de Europese Unie medeplichtig is aan de aanvallen op het land door Amerika en Israël. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de EU terughoudend en onverschillig reageert... en daarmee de agressie en vreedheden van de VS en Israël steunt. Binnen de EU zijn landen verdeeld. Steun voor de aanvallen bleef voor een groot deel uit, maar de meeste landen veroordelen die ook niet. Alleen de Spaanse premier Sanchez deed dat... Na de dood van de Ayatollah Khamenei sprak EU-buitenlandchef Callas van een open weg naar een ander Iran. Als mensen aan een chatbot vragen op welke partij ze moeten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen... krijgen ze vrijwel nooit het advies om op een lokale partij te stemmen. Het lijkt erop dat chatbots daarvoor te weinig informatie hebben. Dat concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De Wakons roept kiezers op om geen chatbots te gebruiken voor stemadvies. De politie heeft twee twintigers uit Ettenleur opgepakt voor oplichting via Snapchat. Zeker 70 minderjarigen werden via advertenties verleid om heel goedkoop een mobiele telefoon te kopen. Maar zonder dat ze het wisten sloten ze een abonnement af bij een telefoonprovider. De beloofde telefoon kwam bij de oplichters terecht. Voormalig profvoetballer Romeo Kastelen krijgt een celstraf van 18 maanden... waarvan 6 voorwaardelijk vanwege witwassen. Ook moet hij ruim 2 miljoen euro terugbetalen. Volgens de rechter is het geld verdiend met misdrijven. Kasselen werd in 2019 aangehouden op Schiphol. Hij had bijna 140.000 euro aan contant geld bij zich... waarop de FIOT een onderzoek instelde. De oud-voetballer zegt dat hij met het geld een horloge in China wilde kopen. Kasselen gaat in beroep tegen de opgelegde straf. Het weer, zon en wolken, vooral aan zee kan het hard waaien. Het is 10 tot 13 graden. Vannacht gaat het regenen. Morgen begint met buien en veel wind. In de middag minder regen en dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat 80 kilometer file. De meeste vertraging heb je na een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. De weg is daar inmiddels weer vrij bij knooppunt Velzen, maar wel heb je nog 30 minuten vertraging. Ook de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is weer vrij na een ongeluk bij Naarden. Hier is het oponthoud nog een kleine 10 minuten. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden staat het vast bij de aansluiting met de A22.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 De nieuwe opperleider van Iran, Moshtaba Khamenei, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij zegt dat de straat van Hormuz gesloten moet blijven... om druk uit te blijven oefenen op vijanden. Alarmcentrale Eurocross krijgt nog steeds meldingen van Nederlanders... die door de oorlog zijn gestrand. Er zijn op dit moment zo'n 400 verzoeken om hulp. AI-chatbots zoals ChatGPT noemen in stemadviezen voor de gemeenteraadsverkiezingen bijna nooit een lokale partij. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens. Het lijkt erop dat chatbots daarvoor te weinig informatie hebben. Het weer vanavond is bewolkt, maar zo goed als droog. S'nachts gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 7. Dit is ZFM. Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying?